Het verrijkt uranium zou gebruikt worden als brandstof voor de twee kerncentrales die het land bouwt. Maar volgens deskundigen is daar verrijkt uranium met een splijtbaar gehalte van maar 3% nodig. Het Westen is bang dat Iran in het geheim aan een kernwapen werkt. In het noorden van Afghanistan is een politiecommandant aangehouden... die lid zou zijn van een groep die bermbommen op de wegen plaatste. De man was volgens de ISAF betrokken bij de opslag, distributie en plaatsing van bermbommen. Van alle wapens die de opstandelingen in Afghanistan gebruiken... veroorzaken bermbommen de meeste doden. In Londen is de jazzsaxofonist en klarinetist Sir John Dankworth overleden. Dankworth werkte samen met grootheden als Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Charlie Parker en Oscar Peterson. In 1958 trouwde Dankworth met jazzzangeres Clio Lane. Het echtpaar richtte de concertzaal De Stables op. Die was gevestigd in de stallen bij hun huis. John Dankworth is 82 jaar geworden. De Italiaanse oudwielrenner en wielercoach Franco Ballerini is verongelukt. Hij kwam om het leven bij een ongeluk tijdens een autorally. Als wielrenner was Ballerini vooral succesvol in de klassiekers. Hij won Parijs-Roubaix in 1995 en in 1998 en Parijs-Brussel in 1990 en haalde verder in alle andere klassiekers talloze ereplaatsen. Als bondscoach van Italië was hij ook succesvol. Onder zijn leiding werden de Italianen Cipollini, Bettini en Ballan wereldkampioen. Bettini haalde onder Ballerini ook nog goud op de Olympische Spelen in Athene. Franco Ballerini was 45 jaar. Het weer, het is nevelig en op een enkele plaats valt wat lichte neerslag. Vooral in het noordoosten en oosten kan vanmiddag de zon doorbreken en daar wordt het droog.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 Op een compilatie-cd kwam ik een nummer tegen van de Keyboard, Keyboard Circle, een Nederlandse groep die maar kort heeft bestaan en werd gevormd door de Fender-pianisten Rob Franke en Jan Huids en drummer Henk Zomer. Ze gaven in 1976 een geweldig concert, maar de groep viel daarna uit elkaar. De opnamen bleven 32 jaar op de plank liggen en zijn onlangs uitgebracht. Luister naar Zomaar in Vieren. This basement's packed with unknown brands. Musicians don't need much. No one's here to eat yesterday's ham and cheese. No one's left to snitch more cold beers just did my gig and I gave it all away. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Now I'm deaf, I'm dumb, and I'm exposed. There's not even a you Just the next two sets Of full swings ahead Musicians, they don't need much And although I know this sound mood will go I am trying to hold on to it. Yeah. Turn off the light as I give it all away. Yes, away. As I give it all away. Now I'm deaf I'm dumb and I'm exposed, but at ease. Now I'm deaf, I'm dumb, and I'm exposed, but at ease. Now I'm deaf, I'm yeah, yeah. Now I'm deaf, I'm dumb, and I'm exposed. was een reizende ster in de Nederlandse jazz. De pianist en zanger Ruben Heijn. Hij is aan het Amsterdamse Conservatorium opgeleid tot jazzpianist. Maar tijdens een cruiseoptreden moest hij ook zingen. En dat bleek hij ook best te kunnen. Het nummer heette Def, Dumb en Exposed. Een fantastische Amerikaanse zanger en pianist is Pieter Cincotti. Luister en geniet van het nummer Raise the roof. Lock the door and stop complaining. Gather round and listen well. From now on, we're entertaining how to hotten up this hell. Hold the mood and hold the chatter. Skip the food and stop the clatter. Can't you hear that pitter patter? We're not here to eat we came for the heat. Let's raise the roof. Let's make a scene. Let's hope the gods of love will shine above and show the way. Let's call the shots. Let's roll the dice. Take my advice, it always pays to raise the roof. Crush the ice and shake forever. Tell the evening where to go. And if you need a new endeavor, well, I could teach you what I know. Grab your partner by the collar. Bribe the barman with a dollar. Just ignite that mighty holler. Lead me to the trough till the light goes off. Let's raise the roof Let's make a scene. Let's hope the gods of love will shine above and show the way. Let's call the shots. Let's roll the dice. Take my advice, it always pays to raise the roof Before the big hand hits the one, we've got to do what must be done. Raise the roof Dit was de mooie als saxofonist Art Pepper, die in de jaren 40 zijn loopbaan begon bij Benny Carter en later bij Stan Kenton. Hij was een hoofdrolspeler in de West Coast Jazz, maar ook een stevige kookgebruiker. Maar kon altijd weer heel sterk terugkomen. Hier was hij te horen in de ballad Come Rain or Come Shine. Binnen is komen vallen een dodelijk vermoeide Hans Sandbergen. Die heeft gisteren zijn verjaardag gevierd. En Hans, hoe is het met het huis? Nou, het is eh, gelukkig vanmorgen eh, vroeg eh, gingen mijn slapers die bleven slapen, die, ging, die moesten al weg, want die moesten naar het hoge noorden. He, gelukkig hè? Gelukkig wel. Wij zijn <laughs> nog een, half uurtje het bed ingedoken en toen zijn we gewoon de rotzooi gaan opruimen. Wat kunnen zo'n 30, 35 man een rotzooi in je huis achterlaten? Niet te geloven. Maar goed, alles is weer aan kant. De, de afwasmachine draait de laatste glazen weg, laat die schoon. En eh, ja, en over een uurtje, Tom, dan gaan we naar eh, de krocht. Klopt. En dan gaan we naar Ilja Rijngoud. Trouwens, gisteren hadden we het erover dat er nog zo'n fantastische trombonist hier in Nederland eh, rondloopt. De, de trombonist van het, concertgebouw, van het jazzorkest van het Concertgebouw. En dan heb ik het over Bart van Lier. Daar geeft hij ook samen les mee, hè? Ja, daar geeft hij ook samen les mee. Goed, ik heb een, een, een hele oude cd gevonden. En nog van Kees Slinger. Ja, mhm. die heeft ooit, eh, buiten de Diamond 5, heeft hij ooit een, eh, een combo gevormd ook. Waarin zaten onder andere Marius Beets op de bas en Jos Petokka op de drums. En ik heb een stuk uitgezocht waarin Bart van Lier soleert in I Should Care. desse lugar. Não há quem indique o caminho certo, um rumo novo a ser seguido. O mundo é o mesmo a céu aberto, mapas atados, pontos, rios, estados, mundos. Se está na flor a poesia, no arco-íris chuva dela e fria, na tarde colorida, estão a paz e a harmonia. Mudei minha vida num só momento, acreditando no paraíso, vivendo que só um sentimento. say Ja, Dit was uh, Paraiso, een eigen compositie van eh, Jerry Mulliken In zijn eh, album Jazz Bar Brazil, Paraiso. En ja, ehm, de zangeres was Jane Dubok, een, ook een fantastische pianist die uit Brazilië komt. Nee, maar ik ook niet. Maar ik kwam deze cd ooit tegen en ik denk, hé, hey, dat is een leuke. Ik heb nog een leuke. Enkele weken geleden draaide ik een eh, song van de achter-achterkleindochter van de Russische schrijver Leo Tolstoy, die onder andere Oorlog en Vrede schreef. En de achterkleindochter eh, Victoria maakte in Zweden naam als jazzzangeres. En vandaag heb ik een eh, nummer meegenomen van haar in 2008 uitgekomen album My Russian Soul, Our Stories. So you've come to tell your story, to get some sympathy. You're down and out and need some help to heal. And you thought a place like this might be just what you need to cry into your drink and have a breakdown. So tell us what you've been through. Where you've been and how you got there. Who you met and how they broke you. We're all dying to know. We'll raise our glass to heart. to rotten luck and dead ends. And when we're drunk with pity, we'll drain our glass and go. I'm so sad to disappoint you. You'll get no comfort here. For those with not won't hesitate to rob you of everything and anything that you might still possess. And if your pocket's empty, they contempt you. You're nothing but an echo. at least that was the plan. Yes, we have all shed our stories of all who did us wrong. Now you get off my seat and make your mind up. Though I don't give a damn you end up. I'm trusting you remember. Duke Ellington speelde niet alleen met big bands, hij had zo af en toe ook een small band, bestaande uit zijn beste muzikanten van de big band. En met hen probeerde hij net geschreven muziek uit, om deze eventueel later met de grote band op te nemen. En een van die nummers was Just a Sitting and a Rocking, dat later met de big band inderdaad een groot succes werd. Maar hier dus gespeeld door de small band. We gaan even een beetje in de rockhoek zitten. Ik draaide vroeger wel eens wat van de vroegere rockzanger en gitarist Brian Setzer, die enkele jaren geleden zijn orkest ombouwde tot een swingende big band. Hier is de Brian Setzer Big Band met Hollywood Nocturne. name. komt een eind aan een bijzondere CFM Jazz, want we maken Zandvoort gelukkig met vier uur jazz achter elkaar. En niet alleen Zandvoort. Nee, dat klopt. Want we hebben ook nog luisteraars. Oh, eh, we hebben zoveel luisteraars. In, Nederland. Bijna buitenaards is het. Buiten, ja, en in eh, Brazilië en in eh, China. China, in Dokkum. Dokkum. Boetangen. Noem maar op. Leek, noem maar op. <laughs> Ja, nee. <laughs> Ja, eh, dit was dus vast eh, een aanloopje voor ons uh, grote jubileumuitzending op 21 februari. Dus vandaag over... 14 dagen. Ja. En nou, het lijkt me hartstikke leuk. Er komen er hopelijk ook presentatoren van vroeger. En de technici van vroeger. Ad van Antwerpen bijvoorbeeld. Ja, ik hoop dat die komt. Misschien komt Rien ook, want die is ook wel eens in het jazz bezig geweest. Is het zo? Ja. Oh, nou. Rien, als je het hoort, je bent welkom. Ja. Ehm, wij gaan zo meteen eh, naar uh, Ilja Rijn gaat luisteren. En, eh, half drie, in de krocht. In de krocht. En dan is er vanmiddag om half vijf ook nog weer in de Café Alex een Dixieland Band. Dus er is genoeg te beleven in Zandvoort. En natuurlijk is er ook volgende week weer CFM Jazz. Dus zeg ik samen met zangeres Vivian Bucek. Will be together again. tears, no fears. Remember, there's always tomorrow. So what if we have to part? We'll be together again. Your kiss, your smile treasure forever. So try thinking with your heart. We'll be together again. Times when I know you'll be lonesome, and times when I know you'll be sad. Don't let temptation surround you and don't let the blues make you fat. Someday, some way, we both have a lifetime before us. For parting is not goodbye. We'll be together again.